Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Spaanse politie heeft een man aangehouden die mogelijk van plan was een terroristische aanslag te plegen. Volgens Spaanse media wilde hij dat doen met machinegeweer op het strand van Benidorm. De 28-jarige Spanjaard met een Marokkaanse achtergrond werd aangehouden in Girona. en zou op het dark web hebben gezocht naar handleidingen voor wapens en explosieven. Hoe concreet zijn plannen voor een aanslag waren is niet duidelijk. Tienduizenden Israëliërs hebben voor de vierde zaterdag op rij gedemonstreerd tegen de nieuwe radicaalrechtse regering van premier Netanyahu. In Tel Aviv waren 40.000 mensen op de been, maar ook in Haifa, Beersheva en andere steden waren anti-regeringsprotesten. De demonstraties richten zich vooral tegen de plannen van de regering om de macht van justitie af te zwakken. Zo wil de minister van Justitie dat het parlement wetten kan aannemen, ook als het Hoge Rechtshof die strijdig met de grondwet vindt. Bij de blokkade van de Utrechtse baan op de A12 in Den Haag zijn enkele honderden demonstranten aangehouden. Veel van hen zijn inmiddels vrijgelaten. De blokkade van Extinction Rebellion begon rond het middaguur rondom een tunnel in de Utrechtse baan. Er waren honderden demonstranten. De klimaatactivisten protesteren tegen overheidssubsidie en belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen. De Utrechtse baan was door de blokkade de hele middag dicht. In de eredivisie stonden vanavond verschillende voetbalwedstrijden op het programma. De uitslagen daarvan PSV Go Ahead Eagles 2-0, RKC Waalwijk FCM 2-0, Herenveen Vitesse 1-3, NEC Sparta Rotterdam 1-1. En dan nog het weer. Vanuit het noorden toenemende bewolking en wat regen. Minima rond de 2 graden. In Limburg nog rond het vriespunt. Morgen grijs met af en toe wat lichte regen en 4 tot 7 graden. Na het weekend wisselvallig, zacht en soms onstuimig weer.